De storing was in Delft, Pijnacker Nooddorp, Berkel en Roderijs en een deel van Den Haag. De oorzaak was een brand in een hoogspanningsstation in Delft. De brandweer had het vuur snel onder controle, waarna de stroomvoorziening weer op gang werd gebracht. Het vliegverkeer in Noord-Ierland heeft last van as uit de vulkaan op IJsland. Het vliegveld van Belfast gaat rond deze tijd dicht... en ook van naar een aantal kleinere luchthavens kunnen geen vluchten meer worden uitgevoerd. Het vliegverbod geldt voorlopig tot in de middag. Mogelijk worden de komende dagen ook andere delen van het Britse luchtruim gesloten. De Thaise regering denkt na over extra maatregelen om het protest van de roodhemden te breken. Zo wordt er in Bangkok mogelijk een avondklok ingesteld. Premier Abhisit is vastbesloten om een einde te maken aan de protesten. Hij heeft delen van Bangkok afgegrendeld en de elektriciteit en water afgesloten. In het gebied mogen leger en politie met scherp schieten. Bij de betogingen zijn 24 doden gevallen. In Amsterdam zijn vuilnismannen weer begonnen met het ophalen van afval. Eerst worden de plekken waar de meeste rotzooi ligt schoongemaakt. In Utrecht is gisteren al een begin gemaakt met het opruimen van de troep... nadat er een akkoord was bereikt voor een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. In het oosten van Suriname zijn acht mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De Antonov van Blue Wing Airlines was op weg naar Paramaribo. De twee piloten en zes passagiers hebben het niet overleefd. Het is de derde keer in een paar jaar tijd dat een toestel van de Surinaamse vliegtuigmaatschappij verongelukt. In Gratum in Limburg zijn bij een brand in een varkenstal 300 varkens omgekomen. De 500 andere dieren in de stal overleefden het. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar andere delen van het bedrijf. Mogelijk is er asbest vrijgekomen. De brandweer heeft de omgeving rond de stal afgezet. Het weer vrij zonnig, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe.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 Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door mijn speciale gast Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Goedemorgen Zandvoort. Welkom weer in het programma. Het is een hele tijd geleden dat jij je kunst hier op de zondagmorgen eh, weer eens hebt vertoond eh, in dit uh, jazzprogramma. Wat heb je meegenomen? Ik heb ehm, wat verzamel-cd's meegenomen. En dan kom je erachter wat je aan muziek eigenlijk in een paar doosjes aan bezit hebt. Ja, dat is ongelooflijk. Heb je geen stapels uh, bij stapels Zoals jij die natuurlijk ook gewoon thuis hebt staan. <laughs> maar goed. Ja, luisteraars, ehm, ik begon het programma zoals altijd met Close to You, gezongen door Dana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, luisteraars, en ik heb ook allemaal oud spul meegenomen. Ik ben mijn uh, kasten weer eens aan het opruimen. Zoals ik 14 dagen geleden, toen ik ook een programma voor u mocht presenteren, eh, al vertelde. Ik heb mijn kasten eens doorgenomen. En dan kom je tot muziek kom je tegen die je jaren of tijden niet gedraaid heeft. Uh, een van mijn favorieten is nog altijd de trompetist, jong overleden, Chad Baker. En die man die heeft fantastische muziek gemaakt. Ik kwam tegen Chad Baker in een cd eh, my Favorite Songs, The Last Great Concerts. Want vlak daarna, was 1988, vlak daarna meende hij dat hij kon vliegen en is hij uit het raam gevallen of gesprongen, men weet het niet. Maar hij kon zingen en hij kon trompet spelen als de beste. Ik heb hier opnames van de Noord-Duitse Rundfunk Big Band. Een fantastisch orket wat ontzettend veel optreedt. En eh, toen ook al. Ik heb een stuk gekozen van eh, Miles Davis. Luistert u naar de, even kijken naar de NDR Big Band samen met als solist Chad Baker in het door Miles Davis geschreven All Blues. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy. What a fool am I to think my breaking heart you don't what's in store. Should I fall once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you. But I should never think of spring, for that would surely break my heart. forgotten you just like I should of course I have except perhaps in spring but I should never think of spring for that would surely break my heart I Get Along Without You Very Well. Ooit geschreven door, Hor Horky Carmichael in een prachtig arrangement van eh, Bart Emminghaus. Chad Baker natuurlijk trompet en eh, hij nam ook de zangpartij voor zijn rekening. Hij werd begeleid door het radioorkest van Hannover. Ja, dit zijn, op deze morgen zijn dat toch leuke starters, deze Chad Baker met deze grote orkesten. Trouwens in... Uh, bij het eh, eh, radioorkest van Hannover ook de strijkers... die toch altijd een bepaalde dimensie aan dit, dit soort jazzmuziek uh, teweeg brengen. Cor, wat heb jij op de draaitafel neergelegd? Nou, ik dacht, het past wel bij dit weer van, van vandaag. Het, het, nummertje, dat heet DC It's Spring... En dat komt van een verzamel-cd af van DJ Maestro. Gaan we dan luisteren. When I was young, I lived in a world of dreams, of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up, I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring This feeling light as a feather They say this thing This magic we share together Came with the weather too They say it's May That's made me daft as a daisy It's May, they say that gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue. I'm a lark, on a wing, I'm the spark of a firefly's fling. Yet to me, this must be something more than a seasonal thing. They say it's spring, those bells that I can hear ringing it may be spring, but when the robin starts singing, you're what I'm clinging to. Though they say it's spring, it's you. If poets sing that when a heart's sympathetic, it's merely spring. Then poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, there's where the lure is, that evil thing. For which September the cure is, this they are sure is true, though I know it so that my fancy may turn in the spring with the right one in sight? One can find a perpetual thing. Did I need spring to bring the ring that you bought me? Though it was spring that wondrous day that you caught me, darling, I thought we knew that it wasn't spring. Twas you springtime. dus Pieter Cincotti van het album On The Moon... met het hele bekende liedje natuurlijk, I Love Paris. Dat, eh, dat liedje, dat, eh, die, song, die kan ik en die is al door, door diverse, door duizenden mensen... op verschillende manieren ten gehoor gebracht. Maar uh, sorry Cor, van deze zanger, van deze zanger heb ik nog nooit gehoord. Nou. ik vind je dat erg? Nee, nee, ik kan begrijpen dat je niet alles weet, Hans. <laughs> Goed, ik heb, eh, ik heb nu iets op de draaitafel neergelegd. Dat is wel van een hele bekende. Een hele, een, ik geloof dat die al 283 eh, is. En dan heb ik het over eh, de mondharmonica virtuoos Toets Tielemans. En Toets Tielemans die heeft natuurlijk met ontzettend veel mensen uh, gespeeld. Heeft ook een enorm groot repertoire. En ik kwam nog een, een verzameltje van hem tegen waarin die met diverse gasten zingt. En eh, ja, eigenlijk eh, op deze cd, en die heet ehm, One for, for the Road, One More for the Road. Uh, eh, Toets ons en dan noemt hij allerlei bekende en minder bekende artiesten op. Ook Nederlanders zitten daarbij. Maar ik heb gekozen dus ehm, voor een stukje muziek... wat ooit geschreven is door Harold Arlen en Johnny Mercer. Dus de bekende componisten. En Toet Stielemans natuurlijk op zijn mondorgel. Samen met eh, Kenny Werner op de piano. Dat is een van zijn vaste eh, begeleiders. En dan heeft hij ook nog Martijn van Ittersen op de gitaar. Aram eh, Kersbergen op de bas. En Marcel Cerise op de drums. Dus niet de meest onbekende. Maar als gast, als speciale gast, heeft hij de zanger... Jamie Callum. Ik was even hem kwijt, maar ik zag hem even niet staan. Maar goed, Jamie Cullum. En ik heb gekozen voor One for My Baby and One for the Road. Luistert u naar Toets Tielemans en Jamie Cullum. quarter to three.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 You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I've got a lot of things I'd like to say. But when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's talked away. Well, that's how it goes. Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the cheer hope you didn't mind my bending your ear. This torch that I found has gotta be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby and one more for the Longer. One For My Baby en One More For The Road. Jamie Cullum zang en Toet Tielemans op zijn mondorgel. Ja, een, eh, ik ben al tijden op zoek naar eh, een goede cd van een, een van de beste eh, trombonisten die eigenlijk ooit geleefd heeft. En dan heb ik het natuurlijk over Frank Rosolino, geboren in 1926 en overleden in 1978. Hij speelde eigenlijk meer als een sideman bij grote orkesten zoals de Ginny Krupa en eh, Stan Kenton. En later was hij meer een, een, een studio uh, muzikus. Maar in 1973 kwam hij eigenlijk naar Europa. En toen ging hij eigenlijk zijn, toch wel, werd hij toch wel wat bekender. En eh, zo ook heeft hij samengespeeld hier in Scheveningen... bij het trio van Louis van Dijk... samen met uh, Jack Scholz op de bas en John Engels op de drums heb een prachtig stuk uitgezocht, ooit geschreven door Cole Porter. Luister nu naar het trio van Louis van Dijk en Frank Rosolino op de trombone in I Love you. Frank Rosolino samen met het trio Louis van Dijk in het door Cole Porter geschreven I Love You. Cor. Ja, je hebt soms eh, van die mensen van... daar blijf je toch maar platen van zoeken. Zo heb ik iemand van Youssef Latif. Mm -hmm. En heb ik een eh, van de LP Live at Peppies. Het nummer Slipping and Sliding uitgezocht. sei Don't upset that card when he's so close. Be soft, be sweet, but you gotta be discreet. Don't go off your beat. He's too close for comfort. when dus Patty Austin. Ik vind dat is een van die zangeressen die horen bij zo'n groep dames... die dus, eh, zoals Eva Cassidy en Diana Reeves... die altijd een beetje eh, op hetzelfde niveau blijven zingen. van de week was er een heel groot eh, concert van... nou ja, van een grote arrangeur. En met een ook uh, 70-jarige mhm. feest was het. Maar er kwamen een heleboel mensen bij. En daar was zij ook een van de steeds hm. terugkomende zangeressen. Steeds weer terug. Ja, ja, leuk. Ik heb het niet gezien. Op welke tv was dat? Dat was op uh, Messo. Oh ja, dat kan ik niet vangen natuurlijk. Messo heeft tegenwoordig uh, s'avonds wel aardige jazz Oké, nou ja, dat kan ik jammer genoeg niet vangen. Maar een van onze favoriete luisteraars die kan, dus, zal dat ongetwijfeld weten. En ik zal hem wel morgen of overmorgen spreken en dan zal hij het bevestigen. Goed, dan gaan we, gaan we op naar het laatste stuk muziek. Ja, luisteraars. En eh, zo zitten wij weer tegen de klok van 11 en gaan we naar het nieuws en de reclame. Eh, samen met eh, Rogiers van Otteloos, het mistige rode beest door diverse muzici gespeeld. Hierdoor Frits Landelsbergen en Cor Bakker. Samen met Edwin Corselius, Hans Dekker en Jeroen de Rijk. Het eerste uur zit er alweer op. vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrug en Hans Sambergen. Maar als u het leuk vindt, dan blijft u gewoon ook naar ons tweede uur luisteren. En eh, van 11 tot 12. Ik zou zeggen, tot dan!